Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Zit je nu met buikpijn op de bank na Koningsdag? Dat kan. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit hebben dit jaar weer heel wat waarschuwingen uitgedeeld... aan kraampjes die niet hygiënisch genoeg waren. Het waren er 49 in totaal. Sommigen kregen ook een boete. Ze verkochten bijvoorbeeld broodjes vlees die nog niet gaar waren... of er werd geen rekening gehouden met mensen die een allergie hebben. Niet alleen bedrijven werden gecheckt vandaag. Ook mensen die zelf op de vrijmarkt een handeltje hadden... konden een inspecteur langskrijgen. Meer Koningsdagsnieuws. Een verdwaalde buschauffeur bracht zichzelf in een moeilijke situatie in het centrum van Utrecht. Hij reed zich klem op de brug over de Utrechtse gracht. Deze mensen zagen het dobberend op hun bootje gebeuren. Hoe dan? Hoe dan? Bus komt nog niet, jongens! Busje of zo! Door alle Koningsdagfeestjes waren verschillende bushaltes buiten gebruik. Na een tijdje kon de bus weer verder. In Muiden, vlakbij Amsterdam, is vanavond op straat een man neergeschoten. Er werd ter plekke behandeld. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. De daders renden er na de schietpartij vandoor. De politie is nog op zoek naar de drie verdachten. Jaarlijks gaan duizenden Nederlanders die moeilijk zwanger kunnen worden... naar België voor hulp. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. Nicole hoorde hier dat ze allerlei medische dingen had... waardoor er voor haar geen opties meer zijn. Ja, al met al was zwanger worden voor mij eigenlijk niet weggelegd. In België ontdekten ze dat er fouten waren gemaakt. Uit het eerste gesprek met de Belgische arts bleek dat in Nederland het zaadrapport van mijn vriend niet kloppend beoordeeld was. Dus dat de voorgestelde stappen die ze in Nederland ons wilden laten doen nooit gewerkt zouden hebben. Ook deskundigen zeggen dat stellen met een lagere kans op succes in België sneller behandeld worden dan in Nederland.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 De A10 West richting de A10 Noord. Voor de Koentunnel 3 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. De vertraging is 20 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A5. En tot zover de verkeersinformatie.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 En dit is alvast het eerste wat ze willen laten horen. Ehm, welkom in het eh, derde en laatste uur. En daarin gaan we praten straks met Martijn Vonk. Hij is van La Promenade Violence. En dat eh, heeft te maken met de single We Are. Dat is trouwens ook een, eh, een eerste single die deze band heeft eh, gedropt. Een paar weken terug. Maar we gaan zo direct met hem praten. Oude bekenden zitten er ook in. En ze komen 8 juni hier naar deze studio. En dan heb ik het over Lorem Ipsum en het nummer Lessons in Living. Nijmegen zit er ook in. Shameless, daar komen ze vandaan, want eh, ze komen uit Nijmegen. Please, me like you do. Dat is eh, een van de laatste singles die ze hebben uitgebracht. Volgens mij halverwege deze maand eh, geweest. Nog niet zo gek oud. Uh, dat geldt niet voor het nummer wat je net hebt kunnen horen van Lorem Ipsum Lessons in Living. Want dat is alweer veel langer. Maar goed, de dame en de drie heren komen wel nog een keer langs in deze studio. Precies een jaar na dato komen ze weer eh, een moppie spelen. Dus ehm, we gaan eh, driftig verder. Want 10 mei gaat zij haar album presenteren in de Melkweg. Deze dame heet Demira en het nummer dat heet Dutch Skills. Split better and in my books, in my What I've done and failed to do. Try to try harder, hour to hour, one by one. The days into weeks, the weeks bled into months in my thoughts. In two months, in my thoughts, in my words, what I have done and in what I have failed to do. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Blood is thicker than water. loopt eh, de ledenaantal van de band dwars door de provinciegrenzen heen. De, de samenstelling, moet ik eigenlijk zeggen, van de band. Eh, want de ene helft eh, komt uit Leiden en de andere helft komt uit Haarlem. Dus dat maakt het dan toch wel eens heel interessant. New Exhibit met Circles. Daarvoor hoorde je Demira met Dutch Skills. En dan gaan we gewoon ook nog eh, eventjes door met iets wat bijna vergeten wordt. Maar Kafka is ook productief. En dit doen ze met een Japanse producer. En dit is eruit gekomen. Nightcap. I'm in a nightcap after a the stars so bright in the night. Christianity out the warning that Babylon surely will be falling. Now let's discard the segregation and promote the unification. That will be the best combination to utilize this whole complication. See the news on the streets, it's a war zone. Police aiming guns at the youths cause they're skin tone. So let's all unite and form a backbone. Cause this violence coming like a syndrome. But we not keep quiet, keep going on and we soon start a riot. We'll never stop but we not get tired. Cause even nowadays they still look Goliath and man not balance. Solid as a rock in every challenge. Them systems all, but we form the best alliance. New flames burn a fire. Come feel lift I man higher, well, and man a balance. Solid as a rock in every challenge. Them systems all, but we form the best alliance. New flames burn a fire. Come feel lift I man higher, well. Triumphant we are stand tall, firm like the Chinese wall. Just like the days of Marcus, we need to rise up for everything falls. Triumphant we are stand tall, firm like the Chinese wall. Just like the days of Marcus, we need to rise up for everything falls the news on the streets, it's a war soon. Police aiming guns and they use cause I skin too. So let's all unite there for my backbone. Cause this violence coming like a syndrome. But we not keep quiet, keep going on, and we soon start a riot. We'll never stop and we not get tired. Cause even nowadays, they still so Goliath and man, not balance. Solid as a rock in every challenge. Them system tall, but we form the best alliance. New flames earn a fire. Come feel lift high man higher well and man a balance. Solid as a rock in every challenge. Dim system tall but we form the best alliance. New flames turn a fire. Come feel lift high man higher well. Hey. 3 voor 12 Noord-Holland aanwezig was bij Loop. En dat bij radiovriend Kees Meijzer daar ook was... kon ik daar een verslag uit op eh, maken. Maar niet geheel verderop, of niet, eh, niet zo ver daar vandaan... was er een eh, Melkweg radarversie. Er zat een andere fotograaf van 3 voor 12 Noord-Holland. Dat was Stefan Wolven. Die stuurde een paar foto's op. Ja, en vervolgens ging ik even koekeloeren van wat voor bands dat allemaal waren. Mr. Ray Boss, die heb je net eh, kunnen horen in een van de, eh, de vorige uren. En dit was de andere act, de Deja Vu uit Amsterdam. Zevenkoppige reggae band met Balance. En die EP die ze hebben uitgebracht, die is vrij recent kan ik zeggen. Want eh, die is maar vijf dagen daarvoor is die uitgebracht. Dus je hebt het nog, nog heet van de naald, zowat. Maar goed, dat geldt niet voor degene die ik nu aan de telefoon heb. Dat is Martijn Vonk van La Promenade Violence. Goedenavond. Ja, goedenavond Jaap, hoi. Hoi, want eh, dat nummer van jullie, dat is al wat langer uit, heb ik begrepen. Ja, klopt. Eh, dat is eh, vorig weekend uitgekomen. Dus dat is nu... bijna twee weken terug alweer. bijna twee weken, ja. Ehm, ehm, even over de, de band, want het is nogal een internationaal georiënteerd gezelschap, heb ik wel laten vertellen. Dat klopt, ja. ja, Ik, uh, we, komen uit eh, van de hele wereld ongeveer. <laughs> ik, ben zelf, ik ben zelf in Peru geboren. Ik heb wel uit Nederlandse ouders, maar ik heb daar een tijdje gewoond. En eh, de zanger komt uit Engeland. Ja. En we hebben nog een, een, drummer uit Italië en een gitarist uit Turijn, ook uit Italië, weer een andere stad. Ja. Dus ja, het is van alles wat. Even over de naam. La Promenade Violence. Ja, jij spreekt eh, heel mooi Frans. Ja, eh, klopt het ook uh, zoals ik het zeg of niet? Nou ja, het is eigenlijk La Promenade Violence. Maar het kan allebei. Als, het is, het is zowel Engels als Frans, Promenade en Violence. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe, komt, hoe komen jullie aan die naam? Nou, de naam is een beetje bedacht door zanger Justin. het komt er eigenlijk een beetje op neer dat het, we, we hebben wel wat wat eh, scherpe randjes, zeg maar. Daar komt violence eh, een beetje vandaan. Maar we hebben ook wel iets, eh, iets rustigs, iets moois af en toe. En daar komt de promenade vandaan. Dus het is een beetje een combinatie van die twee dingen. Ja, ehm, nou ja, we gaan zo dadelijk natuurlijk de eerste single draaien. Want ik denk dat het ook de eerste single is geweest die jullie uit hebben gebracht, toch? Ja, klopt. Ja, we zijn eigenlijk pas sinds eind januari in deze samenstelling bij elkaar. Ja. ik ben er als laatste bij gekomen. Eh, en eh, ja, we zijn nu uh, eh, als een gek nummers aan het schrijven. Dit is de eerste single die uit is gekomen. En er liggen er nog drie die we momenteel aan het opnemen zijn. Ja. dus we hopen dan voor de zomer vier nummers uit te hebben. Ja, ehm, ik, ik zeg ook, het is bijna... Nou, het is, het is sterker nog, het is gewoon een Haarlemse productie, hè? Met, met, met mannen als Raymond Hubert en Jonne Venmans. En Raymond Hubert, die kennen we van de Gumbo Kings. Inderdaad, en eh, Jonne ook, die is de bassist van de eh, ah, Kings inderdaad. Ja. Beide dus? Ja, die hebben een eh, eigen studio en via onze zanger met hun in contact gekomen. En daar hebben we inderdaad de eerste twee nummers opgenomen al. Ja. Ehm, hoe verloopt dat met, met heren zoals deze? Begrijpen ze jullie ook? Zeker, ja, Het is natuurlijk wel heel andere muziek die wij maken. Ehm, maar eh, je merkt gewoon dat ze ook veel ervaring hebben. Raymond zeker, die heeft ook eh, de productie eh, hiervan grotendeels op zich genomen. Ja. En ja, die heeft heel veel ervaring ook. Dus dat merk je ook wel terug in, in, in de feedback die je dan krijgt. Ja. Ehm, is het de bedoeling dat er nog meer materiaal van jullie gaat komen de komende tijd? Ja, nou ja, we hebben dus eh, twee nummers nu daar opgenomen. We hebben eh, afgelopen weekend nog twee nummers opgenomen in een andere studio weer. Mm Waar we ook al contact mee hadden. En die worden volgende week afgerond. En dan moet er gemixt worden. En eh, dus uiteindelijk hebben we dan een EP van vier songs die dan voor de zomer uit moet zijn. Ja. Dus ehm, eh, gaan jullie alleen de EP releasen of komt er nog eh, stiekem nog ergens een single nog ergens voorbij? Dan gooi je er nog een eh, single tussendoor uit. En ik denk dat dat eind mei, begin juni gaat zijn. Ah, dus we, krijgen dus nog materiaal van jullie. ja, klopt. Ehm, dan is er de, de vraag, want ja, kijk als, als het een internationaal gezelschap is. Hoe staat het met de optredens die er dan misschien nog in zitten? wij hebben bewust nog even alle optredens eh, vooruitgeschoven. We wilden eerst eventjes eh, zorgen dat we echt eh, drie kwartier heel goed materiaal hebben. Mhm. En nou, zover zijn we nu. En we zijn nu een tour aan het samenstellen, zeg maar, voor in het najaar. Aha. Dus zodra daar meer over bekend is, dan hoor je het. dus, <laughs> maar ehm, ja, als ik eventjes al gelijk... Want, want deze single We Are... Die hebben jullie twee weken terug eh, uitgebracht. Hoe is eh, de ontvangst op dit moment? Ja, ik moet zeggen dat ik eh, hele leuke reacties heb, uh, heb gehad. ook wel wat lokale radiostations die hem gedraaid hebben. Mhm. En het is dus ook heel leuk om te zien dat vind ik dan weer leuk aan deze tijd met, eh, met Spotify. Dat je meteen ziet waar die allemaal gedraaid wordt. En dat je dan eh, ja, de meest vreemde landen waar je totaal niet verwacht dat je gedraaid, gaat worden. Zoal? Eh, ja, in Sri Lanka of in wat hadden Oekraïne, Australië. Dat is dan gewoon grappig om te zien dat dat dan daar ook gewoon gedraaid wordt. Australië? Ja. Nou, ik, ik, ik vind het wel een beetje... Nou, ik zal niet zeggen dat het geheel voor de hand liggend... Maar ik heb een familielid eh, daar in Australië wonen, dus... Oh, <laughs> nou, misschien heeft hij heel veel geluisterd. <laughs> hij is mijn oudste zus, dus, eh, dus ik, weet oh. niet, ja, ik weet niet of ze toevallig eh, ook dan stiekem mee zitten luisteren en weet ik allemaal wat. Ja, dat weet je oh. nooit natuurlijk, met, met alternatieve nee, Ja, je weet niet wie het zijn, nee. nee. Ehm, merken jullie ook als, als er een platform als, als wij, maar ook een 3 voor 12 Noord-Holland, die ja, dat ben ik zelf ook geweest. Eh, dat ik dat, eh, dat, eh, dat onder de aandacht heb gebracht. Dat je, dat je daar ook al wat van merkt. Tuurlijk, dat, dat is gewoon heel belangrijk. Zeker voor, voor beginnende bands. ik bedoel, je, hebt, je hebt dat soort platforms, zeker 3 voor 12 en ook dit. Dat is voor ons gewoon hartstikke belangrijk om gewoon zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Ja. Oké, ehm, nog één ding. Want ja, voor een beginnende band is het toch even belangrijk. Waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde web? Nou, dat kan eh, op onze Instagram-pagina. Eh, dat is eh, gewoon la, underscore promenade underscore violence. Of gewoon op lapromenadeviolence.com. Helemaal goed. Op internet. Ah, dus, dus jullie hebben ook een eigen website als ik het zo hoor. Daar hebben we een eigen website. Die linkt nu nog naar onze Insta-page. Maar daar zijn we nu mee in ontwikkeling inderdaad. Kijk aan. Ehm, dan is het hoog tijd om ook eh, de single eh, te laten horen. Hier is uh, La Promenade Violence en We Are... she'll die had the honor of being her summer She was the sun and would be forever But autumn is coming now she will never Never again And you were gonna kind of maybe do it You were gonna maybe really chance it put on the spot, you'll admit that it answered some kind of prayer maybe Brown heet eh, de band. En eigenlijk is het eh, meer een project weer. Want ooit wist eh, deze band met Mexican Standoff en The Trees That Whisper... de tipparade te bereiken in Nederland. Het is in 2008 gebeurd. En het album Farewell State met daarop twee bijna succesvolle singles... bracht de band kortstondig live succes, ook in Frankrijk... En de status werd met opvolger Does My Heart Look Big In This? Vraagteken in 2011 nog eens een keer geconsolideerd. Eh, die band Parson Brown die komt uit Utrecht. En eh, André van Arnhem en eh, Danny Gordijn, dat is, eh, zijn de, de, dragers. Maar zo'n lief Niels van Arnhem, van André... die heeft eh, besloten om een paar van die nummers een keer opnieuw af te gaan stoffen... en opnieuw uit te brengen. En dit is dus een van die nummers. Catch Her and She'll Die. Morgen op de streamingsplatformen te, vinden. En datzelfde geldt ook voor Promenade Violence. Ik zeg het weer lekker op zijn Frans met We Are. Um, ehm, Break What's Needed is van Mind Your Step. Let the pavement turn and the sky's human thing. Let me drown in my feelings, you turn me insane. Step hoorde je daarvoor met Break What's Needed. En deze band hebben we vorige week eh, besproken bij monden van Niels Buis uit Volendam. Saai Hollywood met hun eh, laatste single Back It Up. Vorige week heeft eh, Niels het een en ander uitgelegd over deze single. Over Volendam gesproken, want deze dame treedt morgen op... tijdens een heel mooi verhaal van de Peer Songwriter Guild. Deze Donna Marie en Claudia. Hij heeft eh, vorige week het een en ander verteld over dit eh, materiaal. PM Bond en The End of Something. En als het goed is, komt hij ook aan het eind van het jaar weer langs. Maar dan heeft het eh, te maken met het album wat hij heeft uitgebracht. En dat wordt dan wel te verstaan een debuutalbum. Want het is vorig jaar geweest dat hij zijn EP Sunset Blues heeft uitgebracht. Of is dat alweer twee jaar terug? Het is 2021 geweest. Want hij heeft een, eh, een kleine reis eh, achter de rug. Deze P.M. E Bond. Waarin hij de voetsporen eh, heeft betreden van Hemingway. Wat hij eigenlijk bijna dagelijks eet voor ja, geestelijk voedsel. daarvoor hoorde je trouwens Donna Marie met Claudie. En zij treedt op bij de Piers Songwriters Guild morgenavond in het club en buurthuis eh, van de Piers eh, in Volendam. Eh, wie daar ook gaat optreden is deze meneer. En die hebben we ook hier in de studio gehad. hier is hij samen met Noortje Jonk te horen. Jacob de Edward en Hyacinth en Mathiola. De volgende week zijn we er weer. Dag. between us, blossoming and Left it dry in my notebook. bleeding the words to a song I promised you I'd write. I promised you I'd write. The damnest detail now is that you've known the tears I cried. They hollow out body and the soil your roots just left behind.